Vijf uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Eenverdieners met een gemiddeld inkomen kunnen bijna nergens meer een huis kopen, blijkt het onderzoek van de hypotheker. Slechts 4% van de woningen staat te koop voor anderhalve ton of minder. Vorig jaar was dat 7,5%. In het hele land zijn de koopmogelijkheden voor eenverdieners gedaald. In de provincies Utrecht en Noord-Brabant is de situatie het meest uitzichtloos. In Groningen en Zeeland hebben eenverdieners de meeste kans om een betaalbare woning te vinden. Op de kerstmarkt in Luxemburg is een kind om het leven gekomen... nadat het onder een omgevallen ijssculptuur terecht kwam. Het beeld stond naast een ijsbaan. Waardoor het omviel is nog niet bekend. Het slachtoffertje overleed op weg naar het ziekenhuis. Hoe oud het kind was en of het een jongetje of meisje is, is niet bekendgemaakt. Bij lokale verkiezingen in Hongkong lijken politici die de demonstranten steunen de grote winnaars. Nog, nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de pro-democratie-kandidaten lijken ruim 60% van de zetels te halen. Het pro-Peking-kamp staat op 9%, dat is voor hen een groot verlies. De definitieve uitslag volgt later vandaag. Het waren de eerste verkiezingen sinds een half jaar geleden... de massale demonstraties begonnen tegen de bemoeienis van China. De opkomst was hoger dan ooit in Hongkong. Een bericht op het Twitter-account van een Iraakse antiterreureenheid... heeft aan het begin van de nacht tot verwarring geleid. In de tweet stond dat de speciale eenheid een staatsgreep uitvoerde... op eisen van de Iraakse bevolking. Al snel bleek dat het bericht nep was. Journalisten die contact zochten met de eenheid kregen te horen... dat het account was gehackt. Het bericht kwam echter niet helemaal uit de lucht vallen. In Irak wordt sinds begin oktober veel gedemonstreerd tegen de regering. Het weer. Vannacht is er in het hele land kans op dichte mist. Voor het oosten en zuiden geldt daarom code geel.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 And you were there, so beautiful. I cannot Queen be good, queen be good. All in my give it up, give it up. All give it up in the way that I should. Girls are just like this, I would give it up, give it up. Girls are just like this, uh-uh. Give it up, give it up. Girls are just like this, I uh-uh. would give it up, give it up. Girls are just like this, uh-uh. And now not get it, should be. How we no one other man, you know, people get woogie.